Gert met het De politiebond en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe politie-CAO. De politiemedewerkers krijgen er in drie jaar in totaal 6,5% salaris bij en een eenmalige uitkering van 1000 euro. De politie voerde maandenlang acties, onder meer tijdens Prinsjesdag, toeretappes en bij de start van de Eredivisie. Op een vakantiepark in Kaatsheuvel wordt vanaf volgende week een groep van maximaal 1200 vluchtelingen opgevangen op verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen tot 1 april op het Noord-Brabantse park blijven. Kaatsheuvel is een dorp in de gemeente Loon op Zand. De gemeente organiseert geen inspraakavond. Wel worden er informatiebijeenkomsten gehouden. De 14 relschoppers die gisteravond in Geldermalsen zijn opgepakt... zijn inwoners van de gemeente. De politie weerspreekt daarmee geruchten dat de verdachten vooral van buiten kwamen. De ongeregeldheden braken gisteravond uit vlak voor een raadsvergadering... over de komst van een asielzoekerscentrum. Daarmee werd bekogeld met zwaar vuurwerk, klinkers en betonblokken. Turkije doet nog weinig om de vluchtelingenstroom naar Europa tegen te gaan, concludeert de Europese Unie op basis van de laatste cijfers. In november is het aantal vluchtelingen dat aankwam in Griekenland met 108.000 wel gehalveerd ten opzichte van oktober, maar volgens de EU komt dat door het slechte weer. Eind november maakte de Europese Unie afspraken over een betere opvang van vluchtelingen in Turkije zelf. In ruil daarvoor biedt Europa de Turken 3 miljard euro aan ondersteuning. Als studenten buiten de spits reizen wordt de OV-studentenkaart tot 205 miljoen euro goedkoper, zegt een adviesgroep onder leiding van de Rotterdamse ex-wethouder Balieu. Het reizen buiten de spits moet volgens de adviesgroep worden gestimuleerd door de lesroosters aan te passen. Het vrijgekomen geld kan worden gebruikt om de kwaliteit van hoger onderwijs te verbeteren, stelt de adviesgroep voor aan minister Bussemaker. Het weer bewolkt er soms wat zon, morgen iets minder zacht dan vandaag, verder weinig verandering dit was het.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 Ik hoop dat het naar uw zin is. En de volgende die ik voor u uitgekozen heb... dat zijn de four tops speciaal voor een bepaald iemand. If I Were a Carpenter. more time. yes I Wayne Fontana en de Mindbenders. A Groovy Kind of Love. De volgende is Stanley Robert Finton, ook wel bekend als Bobby Finton, Een bekende liedjeszanger van de afgelopen decennia. En hier komt hij met Roses Are Red My Love. A long, long time ago On graduation day You handed me your book I signed this way Roses are red, my love Violets are blue Sugar is sweet, my love But not as sweet as you we dated through high school And when the big day came I wrote into your book Next to my name Roses are red, my love Violets are blue Sugar is sweet, my love But as sweet as you. Then I went far away, and you found someone new. your little girl She looks a lot like you Someday some boy will write in her book too as sweet as you. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. just when you uit londen Actief van 1966 tot 1971, The Love Affair. We gaan nu over naar een soulnummer. En dat gaat over Percy Sledge, een Amerikaanse soulzanger... bekend van zijn nummer When a Man Loves a Woman and My Special Prayer. Het werd bekend onder emotionele soul ballads... maar hij was ook een van de eerste artiesten die country en soul vermengde... waarbij hij covers van onder andere Kiss, Chris Christofferson zong. En hier komt hij dan met My Special Prayer... dream Custom made for a daydreaming boy Now I'm lost in a daydream Dreaming about my bundle of joy Loving Spoonful uit 1966 met Daydream. De volgende is Cot McKenzie. En was een Amerikaanse zanger. Hij is vooral bekend geworden met zijn hit San Francisco. Be sure wear flowers in your hair. Uit 1967. Young men slaying, old men praying, the world will change. Schoolgirls dating, daughters mating, mothers waiting waren de Family Dog, een Britse vocal group... actief eh, van 1966 tot 1976. De volgende in ons lijstje, dat is Brian Hyland.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 We gaan door met Mary Wells, een Amerikaanse zangeres die aan de basis stond van een speciale Motown geluid van het begin van de jaren 60. Zij werd beschouwd als de koningin van Motown. En hier is zij met My Guy.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 Een leuk detail. Hier komt Roy Orbison met It's Over. Your baby doesn't love you anymore golden days before they end. Whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly. Send falling stars that seem to words after all Elvis Presley met het Royal Philharmonic Orchestra. I Can't Help Falling In Love. We gaan door met Doris Marion Keppelhoff. Ja, dat zegt u natuurlijk niks, maar het is een Amerikaanse zangeres... actrice en dierenactiviste. Ze werd rand bekend onder de artiestennaam en dan komt het... Doris Day.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 Ik hoop dat u genoten heeft. En volgende week is Bart weer present. Tot straks na de break met mijn eigen programma Muziek Boulevard Live. Tot zo. en stuur je allemaal fijne dagen en...